van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. KPN is gestopt met de voorkeursbehandeling van vrouwen. Het bedrijf was in 2009 het eerste concern dat bij benoemingen in hoge functies de voorkeur aan vrouwen gaf. Maar volgens de directeur ging dat ten koste van hoger opgeleide allochtone mannen. Verder lijken de vrouwen aan de top in hun gedrag vaak op de mannen. In een reactie zei minister Bussemaker dat er kennelijk meer maatwerk nodig is... Volgens haar moeten bedrijven vrouwen uitzoeken die iets toevoegen aan het team. In het westen van China zijn afgelopen weekend zeker 50 mensen door geweld omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Twee politiebureaus en een markt zouden zijn aangevallen en agenten zouden ruilschoppers hebben doodgeschoten. Het is vaak onrustig in de regio. Er woont een moslimminderheid die strijdt voor een eigen staat. Volgend jaar komen er 14 nieuwe verkeersborden bij. Daarmee wil minister Schultz van Hagen een eind maken aan onduidelijke situaties. Er komen onder meer borden die duidelijker aangeven waar tram- en busbanen zijn... en die rijstroken aangeven waar alleen vrachtverkeer mag rijden. Schultz wil met de nieuwe borden voorkomen dat wegbeheerders zelf bedachte borden neerzetten. Premier Rutte heeft vannacht bij de Verenigde Naties stilgestaan bij de ramp met vlucht MH17. Nederland rust niet voordat de verantwoordelijken voor de ramp zijn gepakt, zei hij. Daarvoor is het volgens hem wel nodig dat onderzoekers toegang krijgen tot de rampplek in Oost-Oekraïne. Volgens Rutte zal de pijn van het verlies van 196 landgenoten nog vele jaren blijven. Op Urk worden kinderpostzegels geweerd. De hele gemeenteraad staat achter een oproep van de partij Hart voor Urk om geen kinderpostzegels meer te kopen. Want volgens de partij wordt de opbrengst gebruikt voor anti-Israëlische projecten. Het weer in de loop van de middag opklaringen en een graad of 18. In het weekend wordt het nazomeren. Het wordt vrij zonnig, maximaal 23 graden. Wel kan s'nachts en morgenochtend mist ontstaan. Dit was het in ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort...